Zes uur. Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Het ministerie van Vrom wist zeven jaar geleden al van wangedrag van topman Mullenkamp van woningcorporatie Rochdale. Toch reep het ministerie niet in, zo meldt de Telegraaf op basis van stukken van de toenmalige opsporingsdienst Vrom IOD. De dienst wist in 2007 van onzakelijke afspraken tussen Mullenkamp en het vastgoedbedrijf Navon. Woensdag staan Mullenkamp en Navon-eigenaar Van Erkel voor de rechter vanwege fraude. Mullenkamp verscheen deze zomer voor een parlementaire enquêtecommissie daar moest hij onder meer uitleg geven over zijn dienstauto, een Maserati. Paus Franciscus heeft aan het eind van zijn bezoek aan Turkije ervoor gewaarschuwd dat de islam niet gelijkgesteld moet worden met geweld. Hij zei dat hij begrijpt dat moslims zich beledigd voelen als mensen in het Westen hun godsdienst automatisch met terreurdaden in verband brengen. De paus riep moslimleiders op om zich harder uit te spreken tegen extremisten die religie aanwenden om hun daden te rechtvaardigen. In Zoeterwoude in Zuid-Holland is gisteren de boerderij geruimd waar vogelgriep werd vastgesteld. De 28.000 kippen zijn afgemaakt en afgevoerd. Vier andere bedrijven in de buurt worden onderzocht op het virus. De uitbraak van vogelgriep op de boerderij in Zoeterwoude was de vijfde in de laatste weken. Bij de parlementsverkiezingen in Moldavië hebben westers georiënteerde partijen een lichte voorsprong op pro-Russische partijen. De verkiezingen zijn een nek a nek -nek race tussen pro-Europese en pro-Russische partijen. Moldavië sloot deze zomer een handelsovereenkomst met de EU. Daarop besloot Rusland de import van Moldavische wijn, fruit, groente en vlees te verbieden. Bij botsingen tussen betogers en politie in Hongkong zijn 40 mensen opgepakt. De betogers waren naar het zakencentrum getrokken en wilden niet weggaan toen de politie hen dat opdroeg. Een aantal betogers raakten gewond, waarschijnlijk door klappen met de wapenstok. De betogers willen meer democratie. Het weer, het is droog, veelal bewolkt en net boven nul.